Jan van der Putten met het NOS-journaal. Jordanië heeft 800 Syriërs opgeval zijn geëvacueerd... uit gebieden die door het Syrische leger werden bestookt. Het zijn hulpverleners van de Syrische Witte Helmen. Ze voeren reddingsacties uit in gebied dat in handen is van rebellen. Het Israëlische leger bracht hen vannacht via de Golanhoogte... in veiligheid naar Jordanië. Later zullen ze onder supervisie van de VN doorreizen naar Groot-Brittannië, Duitsland en Canada. In Peru zijn 33 mensen gearresteerd die kinderporno uitwisselden via WhatsApp. In de appgroep met de naam Little Princess zaten ruim 250 leden uit 30 landen. Groepsleden zouden ook kinderporno hebben geproduceerd. Ook in Paraguay en Brazilië zijn arrestaties verricht. Ecuador staat op het punt om het asiel van Wikileaks-oprichter Julian Assange in te trekken. Hij zou daarna uit de ambassade in Londen worden gezet, zeggen bronnen bij het Ecuadoraanse ministerie van Buitenlandse Zaken tegen het online tijdschrift The Intercept. President Moreno is in Londen en zou met Groot-Brittannië onderhandelen over een overeenkomst. Assange zit al zes jaar in de ambassade. Hij vroeg asiel aan om uitlevering aan de Verenigde Staten te voorkomen. Ecuador verbood Assange al eerder om contact te hebben met de buitenwereld... en ook werd zijn toegang tot internet geblokkeerd. Een gijzeling in een drukke supermarkt in Los Angeles is uitgelopen op een schietpartij met de politie. Een man die zijn oma en zijn vriendin had neergeschoten vluchtte na een achtervolging de winkel in. en nam daar tientallen mensen in gijzeling. De politie schoot door de glazen deuren en na enkele uren gaf de dader zich over. Bij de beschieting in Los Angeles viel één dode. Het weer, geregeld zon, wat stapelwolken, in het oosten mogelijk een onweersbui en het wordt 24 tot 29 graden.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 So goodbye, dear amen. Here's home. but it was just one of those things. Ja, one of those things. Dat was uh, ere wie ere toekomt. Nog een keer Billy Holiday. ZFMDS, tweede deel op deze zondag 22 juli 2018. Vandaag samengesteld en gepresenteerd door Peter den Boer. Als je geïnteresseerd bent in het jazzprogramma, in de jazz in het algemeen... of in eh, het iets komen vertellen over je geliefde plaatje... of zomaar langskomen om over jazz te praten... schroom niet, kom naar, eh, kom naar Tolweg 10A, kom naar boven... Daar zit de studio en daar kun je zo aanschuiven al of niet met een plaatje of een cd'tje onder je arm. En uh, daar kunnen we van gedachten wisselen. En je kan je eigen plaatje desnoods presenteren of gewoon hier langskomen voor de gezelligheid. Doe maar. Uh, overigens, wij hebben, wij als uh, Jazz ZFM hebben een team. Bestaat uit presentatoren en er kan altijd iemand bij. Dus als je zin hebt om ook eens plaatjes te draaien of dingen over de jazz te komen vertellen. Schroom niet, meld je aan. Het tweede uur ZFM Jazz, zoals gezegd. En de volgende twee stukken, die zijn gewijd aan en gespeeld door Oscar Peterson. En het eerste dat we gaan horen is een eh, Oscar Peterson stuk samen met Milt Jackson. Het is een zogenaamde jazz waltz. En het, Eh, is getiteld A Wonderful Guy. Peterson. <laughs> A wonderful guy. Hij is overleden in 2007. Voor het laatst in Nederland op het Noordzee opgetreden in 2005. Overigens heeft hij daar 15 keer opgetreden. Het was een eh, geliefde eh, muzikant bij velen. Hij heeft ook met velen opgetreden. Een Nederlandse navolger van hem... die ook eh, zijn techniek heel sterk benadert, is Peter Beets. Die ehm, steeds wijder in de wereld eh, hoge ogen gooit In de stijl zoals Oscar Peterson dat deed. Vingervlug en heel interessante improvisatie. Ik laat nog één stukje horen. Dat is in een drumloos trio. Ha, heerlijk. <laughs> Eh, Oscar Peterson, Ray Brown op de bas en Herb Ellis op de gitaar. De Easy Easy Listening Blues. Ik ga eens even kijken of dat allemaal klopt. Want dat is natuurlijk de vraag. De Easy Listening Blues. Daar komt hij. Ja, wij luisteren naar eh, Diana Ross live. Met een eh, fantastische band. Waarin Ron Carter op de bas onder meer. John Feddes trompet, Yubi Green trombone. Roy Hargrove trompet, Allemaal grote jongens. En ehm, die begeleiden Diana Ross. Zij eh, is 61, 1961 bekend geworden met de Supremes. In 67 werd het Diana Ross en de Supremes. En in 69 is ze solo gaan werken. Begin 70, jaren 70 eh, heeft ze de film opgenomen. Heeft ze geschitterd in de film eh, over eh, Billie Holiday. Lady Sings the Blues. Daar kreeg zij een Oscar-nominatie. En begin jaren 80 ging haar carrière een neerwaartse spiraal volgens de boeken. 2009 kwam zij optreden bij eh, Marco Borsato Sinfonica in Rosso. Toen ging de boel failliet. Eh, maar zij was gecontracteerd, eh, moest betaald. En dat heeft er weer toe geleid dat Marco Borsato en zijn band twee extra optredens moesten vullen om haar te kunnen betalen. Ja, zo gaat het in de artiestenwereld. Ik laat nog één stukje horen. Diana Ross met de band Them Their Eyes. Thank you very much. Thank you for being here. And thank you for giving me this opportunity to do a, uh, a special, intimate evening of jazz and blues. Something I've dreamed of for a long time. And I welcome you. I want you to enjoy yourselves and have a good time. We want it to be what jazz and blues is all about, which is really loose and free and mellow. And it's nice to look at your faces. Thank you for being here. Cause I fell in love with you the first time I looked into them their eyes. Cause you got a certain little cute way of flirting with them their eyes. feel so happy. They make me feel so blue. I'm falling, no stalling, in a great big way for you. My heart is jumping. You started something with them there. I you better. dat is uh, Lee Konitz. Met zijn, eh, wat is het? Een sextet. Eh, Lenny Tristano sextet. En daar speelt Lee Konitz als sax. En ehm, ja, hij heeft grote bekendheid gekregen. Uiteindelijk met Charlie Parker. Ik ga nog een stukje laten horen maar dan van zijn kwartet. En dat is het stuk You Go To My Head. En dat is een, eh, een stuk... Nou, luistert u zelf maar. Wij luisterden naar Dick Suthalter en een eh, sessionband waar alles eh, helemaal klopte en precies ging zoals het moest. In mijn volgende duo stukje, twee stukjes van één artiest gaan wij in ons eigen land blijven. En we gaan naar de heren Wim Overgouw op de gitaar... Jacques Scholz op de bas. John Engels op het slagwerk. En eh, wat doen die? Die begeleiden niemand minder dan Johnny Meyer. Take the A-Train. Dat was eh, Take the A-Train. Een compositie van Billy Strayhorn. En beroemd geworden door het orkest van uh, Duke Ellington. Ik ga nog één stukje draaien van eh, dit kwartet. <laughs> ja. En ehm, dat doe ik met plezier. En dat draag ik ook een beetje op aan een hele lieve muziekvriendin. Gray, met wie het altijd ontzettend fijn spelen is. En die ook uh, ongelooflijk mooie improvisaties kan spelen op haar accordeon. En dat is het stuk I Got Rhythm van Gershwin. you'd never leave me, but somebody new. You made my whole life a dream. I prayed that you'd make it come true. Wow, Rosetta, my Rosetta, please say I'm the one dear for you. Ja, Rosetta. Dat is een wereldberoemde sessie eh, opgenomen op het label The Sound of Jazz. Eh, het is alweer voorbij, ZFM Jazz op deze zondag. Ik hoop dat eh, je het leuk vond. En eh, volgende week zit een collega-presentator hier. En elke zondag maar weer opnieuw twee uur lang de mooiste muziek. Eh, ik ga als afsluiten met een sessieband onder leiding van... Eh, Count Basie.